de snelheid van het licht. Oh, aan het vliegen, want je geeft mij vleugels. In de wolken als de wind. Oh, voor mijn hart geef ik aan jou de sleutel. Ook al ben ik onderweg, jij vindt me wel zonder GPS. Want met de snelheid van het licht. als je me losliet Als je naast me zit, dan crashen we hem nooit niet Wat ooit begon als een pitstop Is nu een hele ding en we gaan door tot het licht wordt Is het de season, waarom blijf je me teasen? Zit ik shotgun, als je niks te verliezen oh. Hou me even vast en doe je ogen dicht Ik weet niet wat het is, maar ik vertrouw je blind En jij hebt geen idee wat je hebt aangericht Oh, ik kan mezelf niet meer bij, bij, bij, met de snelheid van het licht. Oh, aan het vliegen, want je geeft mij vleugels. In de wolken als de wind. Oh, voor mijn hart geef ik aan jou de sleutel. Ook al ben ik onderweg, jij vindt me wel zonder GPS. Want met de snelheid van het licht. Oh, aan het vliegen, want je geeft mij vleugels. Ah, plank, we zijn weg. Ik kijk alleen maar naar. het is, maar ik vertrouw je blind En jij hebt geen idee wat je hebt aangericht Oh, ik kan mezelf niet meer bij, bij, bij Want met de snelheid van het licht Aan het vliegen, wat je geeft mij vleugels